Ze gaan zieke mensen helpen, medicijnen uitdelen en mensen met psychische klachten helpen. Zorgt bij staatssecretaris Van den Burg voor een dubbel gevoel. Kijk, aan de ene kant is het heel erg dat het inderdaad noodzakelijk is dat Artsen zonder Grenzen daar naartoe gaat. Aan de andere kant ben ik heel blij dat Artsen zonder Grenzen dat eh, doet, want het helpt eh, wel om daar de kwaliteit eh, te verbeteren. maar we moeten dit echt op een andere manier regelen en daarvoor hebben we echt gewoon extra opvangplekken in Nederland nodig. Over die extra opvangplekken praat de staatssecretaris vandaag weer met het kabinet, provincies, gemeenten en burgemeesters. Op een vliegveld in Marokko is een Nederlander opgepakt die iets te maken zou hebben met plofkraken in Duitsland. Bij die explosies zou die er vandoor zijn gegaan met bijna 200.000 euro. Er zijn wel bijzondere dingen aan de hand met dit verhaal, vertelt correspondent Samira Jadir. Het is eigenlijk opvallend dat hij Marokko binnen is gekomen, terwijl Interpol naar hem op zoek is. Dus het is niet duidelijk hoe en wanneer hij het land is binnengekomen. Eh, en ook zou de man eh, mogelijk deel uitmaken van een crimineel netwerk. Hij zit nu vast in Marokko en wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Duitsland. En boze mensen in Leidsendam. Er zijn plannen om daar een metershoge flat neer te zetten. Maar dat zien de buren helemaal niet zitten. Ik schat dat die hoogste boom daar zo'n 17 meter is. Dus nou ja, die hoogte dus. Heel kolossaal, heel fors. En dan wordt het ook nog eens breder en, en heel lang. Twee, drie keer zo lang als het huidige gebouwtje wat daar nu staat. In de flat is plek voor dik 100 starters. Hartstikke goed vinden de bewoners. Al hopen ze nog steeds dat het gebouw ergens anders komt te staan. We zijn wel bezig met petities en alles. En we gaan er wel werk van maken. Maar of ze echt luisteren, ja, proberen is het eh, altijd waard natuurlijk. Het weer, veel zon, maxima van 29 tot 35 graden. Al koelt het in de loop van de middag mogelijk weer wat af.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 Je belt me maar, ik neem niet op. Het is zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan.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 Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Come una umbrella, ella. Come una umbrella, ella mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, Same day, same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemend Maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend Of was ze mij voor de titan en facelift Die trippels die voelen als bullets op mijn umbrella zet het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rust Ken het leven in favela Al de kaarten zijn gesloten. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug fella, fella, Vella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella op mijn Open op mijn Open umbrella, Hou me niet thuis, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van Matty of die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones. Ik wil niet stappen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen padders in training, geen expressie, maar bij bella. Ik en een splash van die regen op mijn ambarella. Dus je de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh Fella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella.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 Whenever I'm broken, you make me feel. whole. Whenever I'm lonely. You're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for a million, million, million. Hold you for a Hold you for a million.